Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt vanuit Nederland sinds een jaar of twee opvallend veel gehandeld... met landen als Kazachstan of Kirgizië. Volgens het CBS is dat een manier om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Die zijn er vanwege de oorlog in Oekraïne, maar niet alle landen doen eraan mee. Zo'n 800 pas opgerichte bedrijven versturen regelmatig spullen naar Russische buurlanden... en daar vandaan gaan ze dan door naar Rusland. Honderden mensen van de brandweer, de politie en ambulances zijn samengekomen om te praten over wat ze de afgelopen dagen hebben meegemaakt in Den Haag. In een flat aan de Tarwekamp was afgelopen zaterdag een explosie... waardoor een deel van het gebouw instortte. Deze vrouw werkt in de meldkamer van 112. Eigenlijk een kwartiertje voor einde diensttijd toen ik de eerste melding kreeg van een mevrouw. En die zei van, maar ja, er is een ramp gebeurd aan de overkant. En die zag heel veel vuur en hoorde mensen schreeuwen. En toen vrij snel daarna hoorden we al dat er echt een explosie was en dat dat, dat ingestort was. Er vielen zes doden. Het waren voor de hulpverleners heftige dagen. Door ze er samen over te laten praten kunnen ze hopelijk beginnen met het verwerken, is het idee. Studenten die van het mbo komen moeten hulp krijgen bij het vinden van een baan. Na hun afstuderen lopen ze tegen allerlei hindernissen aan. Op sommige plekken wordt er al iets gedaan om ze te helpen, zegt deze mbo-organisatie. Wat je nu wel ziet op het mbo is dat er verschillende initiatieven zijn... Eh, waar studenten geholpen kunnen worden als het gaat om het vinden van een baan... of eh, het, het eh, ja, het, skillen van je vaardigheden, noem het maar op. Maar dat is nu niet verplicht. Het kabinet wil daar iets aan doen om het gelijk te trekken... voor alle studenten op het mbo, het praktijkonderwijs en het speciaal onderwijs. En dan heb ik nog goed nieuws voor liefhebbers van het tv-programma Tussen Kunst en Kitsch. Er zit vuurwerk in de nieuwste aflevering. Maandag waren de opnames. Daarin kwam onder meer een man langs die uit een plastic tasje een schilderijtje tevoorschijn haalde. Een portret, geschilderd in felle kleuren bleek een werk van een belangrijke Russische kunstschilder. Experts denken dat het 3 ton waard is. Dat is een record voor het programma. Het weer nog veel grijs en af en toe wat motregen. Maar op de meeste plekken is het vandaag droog. Het wordt ongeveer 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In de regio staan vooral veel files die je zo'n 5 tot 10 minuten vertraging opleveren. Ik geef een overzicht van de langste files op dit moment. Bijvoorbeeld op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Velsen is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is hier dicht. En vanaf Akersloot levert dit je bijna een half uur vertraging op. Ook loopt het vast op de N201 van Hilversum naar Uithoorn. Voor Loenersloot een kwartier vertraging. En rijd je op de A27 van Almere naar Gorkum... dan heb je bij knooppunt Lunette zo'n 10 minuten oponthoud. Verder ook vielen op de A22 van Beverwijk naar Velzen.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 Wel zijn alle zesde slachtoffers geïdentificeerd. Gisteravond kwamen hulpverleners bij elkaar om samen na te praten over hun inzet. Duitsland en Frankrijk zijn bereid om samen te werken met de rebellen die nu de macht hebben in Syrië. Volgens de Duitse regering hebben bondskanselier Scholz en president Macron elkaar gebeld om de situatie in Syrië te bespreken. En in steeds meer bedrijfskantines ligt vegetarisch eten, zegt Wakker Dier. Steeds meer bedrijfsketeraars stappen volgens de actiegroep over van dierlijk naar meer plantaardig voedsel. Het weer, wordt een grijze dag met nauwelijks zon bij maximaal 6 graden. comes from.